en Belgische marine die tussen 2025 en 2030 worden geleverd. De bedrijven gaan de komende 10 jaar samenwerken om de chip verder te ontwikkelen. Het Nijmeegse chipbedrijf Nexperia wil zo snel mogelijk af van zijn Chinese eigenaar Wingtech, schrijft de Telegraaf. Volgens bronnen zijn grote investeerders bereid het Chinese aandelenpakket over te nemen, maar Wingtech wil daar nog niet aan meewerken. Nexperia is belangrijk voor de Europese auto-industrie en maakt deel uit van het Nederlandse chipcluster rond bedrijven als ASML. Amerikaanse onderzoekers hebben een nieuwe immuuntherapie getest... die veelbelovend lijkt tegen verschillende soorten kanker. Het gaat om CAR-T-cellen. Witte bloedcellen met een zogenaamd extra pootje om kankercellen aan te vallen. Bij muizen verdwenen al alvleesklier, eierstok en niertumoren. Of de behandeling ook veilig en effectief is bij mensen... moet de komende jaren blijken. De spanning tussen Pakistan en Afghanistan loopt verder op. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Afghanistan, waaronder de hoofdstad Kabul. Volgens Pakistan zijn daarbij tientallen Taliban-strijders gedood. De aanvallen volgden op zware gevechten aan de grens. De Pakistanse minister van Defensie spreekt inmiddels van een open oorlog. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen nog vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het uiteindelijk regenen. In het oosten kan het nog 18 graden worden. In het westen 10 tot 12 graden en in het midden een graad of 13. En tot zover het ANP-nieuws. Music. Mattie en Marieke, de pre-party. Goedemorgen, in Utrecht moeten ze een nieuwe voorraad aan paracetamol en mandarijntjes aanboren.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 Hé, hey, eh, goedemorgen. Ben je er weer, jongen? Ja. Beetje opgeknapt? Ja. Nou, eh, dat is mooi, hè? Happy Friday! Happy Friday. Luc van de redactie. Aanwezig. Oh! Oh, een hele goede morgen. Een hele, hele, hele goede morgen, zeg ik vanuit de grond van mijn hart. Het is eh, voor de tweede keer deze week dat ik een soort van... Eh, ja, word verwelkomd op mijn werk. Maandag, toen eh, <laughs> stroomde de appbox vol met... Hey Luc, leuk dat je er weer bent. Omdat ik toen net terug was. Samen met Matty uit, uit Milaan na 2,5 weken Olympische Winterspelen. En nu ben ik er weer terug omdat ik een soort van als een Jezus uit de dood ben herrezen. Want eh, nou, toen ik dinsdagochtend eigenlijk weer gewoon ja, nou ja, naar Q-Music wilde komen... zoals ik dat elke dag doe... toen kreeg ik me toch een ontzettende klap in mijn gezicht... van eh, een van de griepepidemie. Niet normaal. Ik <laughs> weet niet wat er met mij gebeurde, maar ik ben terug in bed gaan liggen en eh, nou drie dagen lang heb mezelf koest gehouden. Toen voelde ik mij gisterenmiddag wel weer dusdanig beter... dat ik dacht, die Happy Friday, die ga ik gewoon, eh, gewoon meepakken. Daar ben ik heel blij om. Danny, goedemorgen. Ja, leuk je oude schimmelbeer. Hoe <laughs> gaat het met je, jongen? Oh, wat fijn om jou weer te horen. Ja, echt wel. En je één ding. Happy Friday. Lekker, jongen. Hey, goed weekend. Hoi, goed weekend, goed weekend. Oh, het is heerlijk, het is super. Zeg, ik wil ook even gewoon op knopjes duwen. Dat ik gewoon zeg happy Friday. En ik had ook bedacht, nou, daar ben ik weer. There is he! Ja, there is he <laughs> in eh, in eh, goed Engels. hey, wie ik trouwens ook al gezien heb op de gang. Ja, ik moet toch ook gewoon even mijn verplichtingen blijven doen. Danny aanwezig. Danny Vos, eh, de man van het nieuws, is inmiddels eh, al aanwezig... deze hele vroege Happy Friday-ochtend. En in de airbox eh, is het gezellig. Ik pak nog even Lucie erbij. Hey Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er weer bent. Ja. Nou, hopelijk goed uitgeziekt. Kun je nog even één dagje flink uh, rammen. En ik zou zeggen, Happy Friday! Happy Friday! Groetjes, Lucy. Groetjes van Luc aan Lucy. Ja, nee, het is echt... Eh, ik, ik zal je de details besparen. Maar ik, ik heb mijn goed wel vijftig keer moeten verschonen. Ik denk dat ik eh, mijn huis zeker drie dagen moet laten luchten. En eh, ik heb me zo ontzettend ellendig gevoeld. En na een tijdje ga je je ook zo ontzettend vervelen... als je maar de hele tijd op bed ligt of op de bank. Ik kreeg na een tijdje, dit is echt waar, dit is geen grap... ik kreeg na een tijdje zelfs gewoon pijn aan mijn rug omdat ik al de hele dag op de bank lag. <laughs> Zo, er zit nog een klein rocheltje vast. Nee, maar dan weet je dat het niet goed gaat. Toen dacht ik, oké, nu moet ik echt even iets anders gaan doen. Want dit, dit, dit kan zo niet langer. Dus toen ben ik mezelf weer langzaam tot leven gaan wekken. Ben ik eh, gaan wandelen. Ben ik eh, nog meer thee gaan drinken. Nog meer mandarijnen gaan vreten. En uiteindelijk heb ik mezelf weer tot leven weten te wekken. En is het vandaag gewoon Happy Friday. Met eh, straks het nummer, dat kan ik wel even voor je verklappen. Straks ga ik het nummer laten horen dat echt iedereen... iedereen iedereen en zijn moeder constant speelt als er een kampvuur ontstaat.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 luistert naar music oh, En dit was Bruno Mars, I Just Might. Het is eh, Luc van de redactie hier. Welkom op Mattie en Marieke, de pre-party. Na eh, drie dagen op bed eh, gelegen te hebben, vond ik het wel welletjes. Ik ben weer gaan werken. En toen ik aankwam vanochtend hier op werk... toen stond er al één auto geparkeerd in een verder verlaten parkeergarage. Helemaal niemand aanwezig, maar in de hoek één auto. Toen dacht ik, hé, hey, volgens mij ken ik die auto, maar ik kon hem even niet thuis brengen. Nou, toen eh, ben ik gewoon het pand binnengelopen. Je, je, kan niet eeuwig in een parkeergarage blijven staan staren naar een auto. En toen hoorde ik de verdieping boven mij, hoorde ik enorm veel eh, ja, gezucht. En gesteun, een beetje gekreun ook. Het was gewoon, ik denk, nou, moeilijke geluiden. Ook veel gebonk alsof er echt eh, gesmeten werd met enorm zware voorwerpen. Dat echt, eh, er was iemand gewoon een heel, hele, hele eh, ja, een soort van hele woonkamer opnieuw aan het inrichten, zo klonk het. En nu heb ik een appje binnengekregen in de app van een Q-Music. En nu ehm, verklaart dat een hoop. Hey, Lucky! Wat fijn dat je er weer bent. Je bent weer helemaal beter. Ik hoop dat het goed met je gaat. Want ach, ach, ach, wat hadden ze jou even te pakken, zeg. Wat hebben ze jou even flink bij je oor genomen en even je bed gelegd van rat. En nou is het even klaar. Fantastisch dat je er weer bent. Want laten we eerlijk zijn, hoeveel mensen zouden er op vrijdag niet gewoon thuis blijven, omdat het dan toch bijna weekend is. Maar jij, jij bent er weer. Fantastisch. Ik ben nog heel even aan het sporten, maar ik kom eraan. Tot zo. Tot zo, lieve Kai. En bij deze ook maar meteen... Eh, Kai, aanwezig. En inderdaad, ja, ik, eh, ik kom gewoon liever naar werk op vrijdag... want het is Happy Friday. En op vrijdag doen wij altijd... Ja, nee, ja, nee. of nee. Heel Nederland praat mee. Jouw stem is extra belangrijk in eh, ja of nee. Op vrijdag dan mag jij meepraten via de app van Q-Music. Ehm, en ik kan alvast wel even verklappen waar het vandaag over gaat. Ja, en dan kun je daar alvast een beetje op voorkouwen. Ik zou graag ook willen van, joh, spreek even in. Ja of nee, ben jij het eens of juist oneens met het volgende? Je stoel naar achteren zetten in het vliegtuig. Kom maar door via de app. Ik heb het liefst dat je iets inspreekt. Zelf zou ik er volmondig zeggen eh, nee. Nee. En daar heb ik drie hele goede redenen voor. Eh, de eerste reden is dat ik niet weet hoe dat moet. Ik weet nooit waar het knopje zit. Ik weet niet waar, hoe zet je toch in godsnaam... Dat, dat je moet echt atoomgeleerde zijn, wil je weten welk knopje voor uh, het achteren zetten van je stoel is. Zit die nou in je, in je, in je armleuning? Zit die ergens onder de stoel? Zit die misschien wel tussen je reddingsvest en je, en je zuurstofmasker in? Ik weet niet hoe dat, hoe dat, hoe dat werkt. Eh, reden 2 is, het voelt ontzettend onbeleefd. We zitten toch allemaal al een beetje als eh, legbatterijkippen op een hok. En om dan ook nog eens een keer je territorium te vergroten... door je stoel naar achter te gooien. Ja, ik vind dat gewoon... Het voelt het voelt onbeleefd. Natuur het mag wel, natuurlijk, want het is ervoor gemaakt. Maar het voelt onbeleefd. En uh, drie, de derde reden waarom ik er nee tegen zeg... ik vind het uh, bloedirritant als anderen het doen. Dus ja, waarom zou ik het dan zelf doen, weet je wel? Dat is ook een beetje raar om, dan wel zelf met die stoel naar achteren te gaan gooien. Mocht je trouwens ooit eh, voor mij zitten in het vliegtuig... en je stoel lekker naar achter leggen, wees niet bang. Ik ben wel weer zo conflictvermijdend dat ik iets van zou zeggen. Dus uh, dat eh, wordt, wordt niet ruzie op grote hoogte. Ja of nee, je stoel naar achteren zetten in het vliegtuig. Kom maar door via de app van Q-Music. En dit is Ed Sheeran. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.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 don't miss you en A Thousand Miles op Q-Music. Een hele happy Friday. Het is vandaag vrijdag en dat betekent heel Nederland praat mee tijdens ja of nee. Vandaag gaan we het hebben, rond een uurtje of een kwart voor acht zal het zijn, over het volgende. Eh, zeg jij ja of nee op je stoel naar achteren zetten in het vliegtuig. Je zit lekker je bagage ligt boven je hoofd. In dat rek helemaal weggepropt. Je hebt je jas uitgedaan, maar dat wordt bloedheet. Je gaat eh, bijna vertrekken. Je zet je koptelefoon op, doet je oortjes in. En wat doe je dan? Ga je dan nog even op zoek naar dat knopje... waarmee je je stoel lekker naar achter zet? Of denk je, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is asociaal, dat is onbeleefd voor de mensen achter mij. Ik doe dat niet. Even kijken, Marco, een hele goede morgen. Ja of nee? Hey, goedemorgen Marco. Ja, ik zet wel de stoelen het vliegtuig achteruit. Want ik ben 1,94 meter. En bij de meeste maatschappijen is het gewoon twee rijen stoel te lang in het veel een toestel. Dus eh, ja. Ik kom anders niet weg. Nee, precies. Ik begrijp het niet helemaal, maar ik noteer een ja. Eh, Irma. Goedemorgen. Morgen. Ik zou de stoel van het vliegtuig eh, niet naar achteren zetten, om de andere mensen niet te belasten. En misschien, als ik het zou willen, dan in overleg met de achterburen. Oké. Want eh, ik vind zelf ook niet fijn als ik mijn voeten niet kwijt kan. Nee, Dus ik zou het zeker in overleg doen met de achterste. In overleg? Maar eh, in principe nee. Ja, in, over, oh, in principe nee, maar anders in overleg. Wordt zo'n kleine vergadering wordt georganiseerd op eh, een aantal kilometer hoogte. Demis? Als ik er achter zou zitten, nee. Zou ik er zelf op zitten? Ja. En oh. waarom zou je dit niet doen? Die functie zit erop. Je betaalt inmiddels een hoop geld voor een, uh, voor een Maxicosi. <laughs> dus eh, lekker gebruik van maken. <laughs> lekker gebruik van maken. Nou, eh, nog even één iemand. alleen de mensen met een hele lage stem mogen er nog meedoen. Nee, Luc. De stoel gaat niet naar achteren. Ik oh. ben zelf heel lang en ik weet hoe het dan voelt. Oké, oh, ja, ja. Helemaal super. Top. Dankjewel, Isha. Rond kwart voor acht. Ja of nee? Heel Nederland praat mee. Je stoel naar achteren zetten in het vliegtuig. Laat je vooral horen via de app van Q Music. Even kijken, het is bijna kwart voor zes ochtends. En op vrijdag betekent dat dat het dan tijd is voor de dieptepunten van afgelopen week. De dieptepunten van een weeklang ochtendshow. Mattie en Marieke, die ga je horen na Samber Undressed en Mike Pasner. I took a pill in Ibiza op Q-Music. Nur op Q-Music, I took a pill in Ibiza. Het is bijna exact kwart voor zes deze vrijdagochtend. En dan weet je, het is tijd voor... Mattie en Marieke. De dieptepunten. Want vanmiddag om 4 uur dan eh, vind je de hoogtepunten van een week lang Mattie en Marieke terug op ons YouTube-kanaal. Maar om hen allebei een beetje met beide benen op de grond te houden... heb ik hier iedere vrijdagochtend om kwart voor zes de dieptepunten van afgelopen week voor je. Een opmerking over Matties en kleding is eigenlijk eh, nooit ver weg in de ochtend. Helemaal niet wanneer hij zijn eh, lievelingsvestje aan heeft. Een eh, lichtbruin, gebreid, mouwloos vestje. Een kledingstuk dat op de basisschool ook niet zou misstaan. Hebben jullie gecafeet hier? Gecafeet, wat ligt daar? Oh, leuk. Nee, maar omdat jij de knutseljuf bent in deze kleding. Oh. <laughs> Mag ik, wil, eh, mag ik één pen houden? Tuurlijk, Arnie. Je mag een rolletje plakband. Of, eh, ga, je wat leuks maken. Bedankt. Deze week was weer de eerste week sinds de Olympische Winterspelen... dat Matti, Marike, Annemarie en ik samen in de studio zaten. En dan is het toch weer even wennen wie wanneer iets zegt. Matti die kondigt het nummer van Sommieu af... en daarna is eigenlijk het einde zoek. Sommieu, Back Music en Morning. Daarvoor... Dennis! Oh. Oh, ik wil dan met Taylor Dennis. Nee, dat geeft niks. We moeten elkaar weer een beetje vinden. Twee weken natuurlijk eh, met andere mensen gewerkt. Dennis, goedemorgen. Eh, eh, <laughs> goedemorgen. Goedemorgen. Godverdikkie, wat zitten we allemaal door elkaar te harken. Hè, laten we even opnieuw. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Goedemorgen. Hey, Hoi. Och. Och, och, och, wat hadden we elkaar toch gemist... na twee weken verslag doen van de Olympische Winterspelen in Milaan waren Matty en ik eindelijk terug in de studio van Q-Music. Eindelijk weer in de veilige armen van Marieke. En ja, we hadden een fantastisch souvenir voor haar meegenomen. Een tas! Ja, een tas uit Milaan. Nou, ik kan je vertellen, daar doen heel veel vrouwen een moord voor, hoor. Hoeveel mannen ken jij die uit Milaan een tas meenemen? Ik gaf haar deze tas tijdens de uitzending en ze was er behoorlijk blij mee. Maar toen klonk de muziek weer op de radio en riep Marieke het volgende. Hey, leuk, wat een lelijke tas. Wie Willem? Oh, hey! Hey, hey. Zo, nou. Dit is nou showbiz. <laughs> Dit is nou showbiz. Ja. Je hebt geen hart, ga? 8 euro was dit, hè? 8 euro, ja. Ja, dit waren met recht weer de dieptepunten met een hoofdletter D van afgelopen week. Maar gelukkig waren er ook genoeg hoogtepunten. Onder andere veel backstage materiaal... wat je sowieso nog niet gehoord of gezien hebt deze week op eh, Q-Music. Dus ik zou zeggen, zet vooral even je wekker. 4 uur vanmiddag ons YouTube-kanaal, Q-Music-kanaal. Dan vind je alle hoogtepunten van deze week. Ik ga daarop op voor je draaien. I Believe naar Shakira. Dit is Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can be tamed. And we're turning the floor into a zoo.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 Jongens, misschien even leuk, even een klein stukje samenzang. Dus uh, even schaap de keel maar even. Is de wekker gegaan. Ja, ben opgestaan. Als eerste huisje weg. En ben je op jongen gezet. Straks komt de rest. de ochtend eindeloos dan is daar, onze show. Nooit echt alleen. Nee. Stoort er weer, hè? my best friend. <laughs> the one I used to run and talk to when me and my girl was having problems. That's right. You used to say it'll be okay. Suggest little nice things I should do. Uh-huh. And when I go home at night and lay my head down, all I seem to think about was you and how you make me wanna be the one i with. Ooh, yeah. New relationship with you. oh, yeah. do exactly what I feel inside. Cause I, I don't wanna go, don't need to stay, but I really need to get it together. Make me wanna leave. Oh, oh baby. Say what you do.